Dit is Martijn Huis met het NOS Journaal. Het Russische gasbedrijf Gazprom kan de grote extra vraag uit Europa niet aan. Sommige West-Europese energiebedrijven hadden al geklaagd dat ze minder gas kregen. Gazprom heeft nu voor het eerst toegegeven dat dat zo is. Door de kou van de afgelopen dagen is ook in Rusland de vraag naar gas sterk gestegen. Volgens premier Poetin heeft het eigen land voorrang. Maar zet het Russische staatsbedrijf de komende tijd alles op alles om de toevoer naar West-Europa op peil te houden. De resolutie waarin de Syrische president Assad wordt opgedragen af te treden heeft het niet gehaald in de VN-veiligheidsraad. Zoals verwacht spraken Rusland en China hun veto erover uit. De andere 15 leden stemden voor. De resolutie moest steun geven aan een soortgelijke oproep van de Arabische Liga. Minister Rosenthal heeft zijn teleurstelling uitgesproken over de stemming. Volgens hem heeft de internationale gemeenschap de plicht tot handelen, vooral nu het geweld in Syrië is opgeleid. Bij de jongste aanval van regeringstroepen op opstandelingen in Homs zouden meer dan 200 tegenstanders van Assad zijn doodgeschoten. Zambia heeft zich als eerste land geplaatst voor de halve finales van de Afrika Cup. De Zambiaanse voetballers versloegen in de kwartfinale Soudaan met 3-0. Voor het begin van de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de voetbalrellen woensdag in Egypte, waarbij tientallen mensen omkwamen. Ook droegen de spelers rouwbanden. In de halve finale ontmoet Zambia de winnaar van het duel tussen Ghana en Tunesië. In de eredivisie gaat vanavond de wedstrijd tussen ADO Den Haag en AZ niet door. Het veld is door de scheidsrechter afgekeurd. Het is de tweede eredivisiewedstrijd die is afgelast. Voor morgen is de Graafschap Twente geschrapt. Het weer. Vanavond en vannacht koelt het sterk af. Het wordt vannacht tussen min 10 en min 15 graden. Morgen bewolkt met in het uiterste westen wat lichte sneeuw.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 In de lijst 16 stijgers, maar 1 blijven. 21 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat er ook twee platen uit moeten. Tini Tempa, Keep Waiting na 17 weken en Flowrider, The Good Feeling na 16 weken. Jeff Grand en Soldier komt er straks nog aan. Met 12 plaatsen is hij de snelste stijger van vandaag. De snelste daler Jolanda Bicool en de Crystal Waters. Leb Bump zakt er namelijk 10. Langs genoteerd, Rihanna samen met Colvin Harris en We Found Love alweer 19 weken lang in de lijst van Europa terug te vinden. Dan dus slaan laten we de grote geschiedenisboeken open hier uit de kast van ZFM zien wij 3 februari 1731. Het Koninklijk Paleis in Brussel dat wordt totaal door brand verwoest. 1954 de tiende Elfstedentocht. Die wordt gewonnen door Jean van den Berg. 1998 Italië. Een laagvliegend eh, Amerikaanse militair straaljager vliegt in een skioord Colvales. De kabel van een skilift kapot. Een gondel van de kabelbaan stort 200 meter naar beneden. En 20 mensen komen daardoor om het leven vier jaar geleden, 3 februari 2008, een aflevering van het Nederlands televisieprogramma Peter R.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 In de derde week gaat hij omhoog van 28 naar 21. En voor Jessie G en haar domino, zij staat twee weken in de lijst, gaat omhoog van 30 naar 22. Laten we gewoon maar eens achterom gaan kijken eigenlijk naar wat we nou gehad hebben. Marlon Raudet in de New Age in de 15e week zakt zij, hey trouwens, sorry, <laughs> van 23 naar 30. Zakt het van 20 naar 29 in de 14e week. Nickelback, When We Stand Together. Wiz Calavia, Snoop Dogg, Bruno Mars met z'n drieën. Young, Wild and Free in de derde week omhoog van 33 naar 28. In de vijfde week van 29 naar 27 Spencer Hill en Nadia Ali, Believe It. Fun samen met Nayel Monwa, We Are Young in de tweede week omhoog van 32 naar 26. Jolande Cool en Crystal Waters, La Bam staat 11 weken in de lijst, zak van 15 naar 25. Gavin DeGrasse, Sweeter staat 15 weken in de lijst, zak van 17 naar 24. Lady Gaga, Mary the Night, in de vijfde week gaat ze twee plekken omhoog, van 25 naar 23. Jesse G, Domino dus van 30 naar 22 en eh, Jason Mraz op 21. Vorige week nog 28, staat nu drie weken in de lijst. Ed Sheeran die moet een plekje inleveren met zijn Lego House. In de tiende week zakt hij namelijk van 19 naar 20. Zeven plaatsen inleveren, dat moet Jason Derulo. vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Distractions, scratching. dat je dat nu ook wel denken, dat je ergens vast staat op de A9 in iets van 30 kilometer file. Looking for an easy way out. De easy way out van Gorgi. In de achtste week gaat hij omhoog van 22 naar 17. Daarvoor Jason Derulo. Die zakte dus in zijn dertiende week. Vorige week nog op 22, of 22, eh, nee op 12. Deze week op nummer 19.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 Let's win it all, win it all, win it all, win it all. She Doesn't Mind van Champagne. tijd om, eh, voor ons om eens achterom te kijken naar wat we dan gehad hebben. Ed en zijn Lego House staat in de tiende week van 19 zak het naar 20. Jason Rulo, Fight For You, zak 7 plaats, staat 13 weken in de lijst van 12 naar 19. Van 14 naar 18 in de 14e week de Red Hot Chili Peppers, The Monarchy of Roses. Gotcha, The Easy Way Out in de 8e week van 22 omhoog naar 17. Van 24 omhoog naar 16 in de derde week Michel Telo, See et The Pego. Champal, She Doesn't Mind in de 7e week van 18 naar 15. In de 14e week van 10 zakkend het naar 14. Cobra Starship en Sabi You Make Me Feel. De Crystal Fighters en de Champion Sound staan 11 weken in de lijst. Vorige week nog op 11, deze week op 13. Lana Del Rey Videogame staat op 10 of staat 13 weken in de lijst en zakt van 8 naar 12. Moet ik de lijst nou eens nalezen? Dat kan. Ja. Hij staat vanaf 5 uur gewoon weer op eh, www.zfmzandvoort.nl. Even bij de vrijdag klikken en dan 3 uur de Euro Breakdown. En dan staan ze alle 40 onder elkaar. Of aan de rechterkant van de site zie je ook een kopje staan. De nummer 1 van Europa. En daar klik je op en dan uh, kom je de andere 39 platen ook wel tegen. Dan zie je op 11 eh, Stadio Cruise en Flowrider. gotta land properly. You wanna what? Come again. Give me hand, give me gin, give me liquor, give me champagne, bubbles till I'm in. What happens after that if you inspire till a friend? Like all my homies tired, we can all sip again. Get it in, and again, and again, leave evidence. Wasted, so irrelevant. Get kicked to the head, who's selling it? I got a hangover, that's my medicine. Don't mean to back I sound too intelligent. A little jack can't hurt this veteran. I show up, but I never throw up, so let the drinks go up, oh up. I got a hangover, whoa. omwille van de tijd eh, moeten we door met de lijst van Europa. Tycoons Flowrider laten we voorwaarts waren. In de twaalfde week zakken ze namelijk van 6 naar 11. 10 is de Faravici met levels. En dan op 9 vinden we de volgende goede plaat. Althans, een goede plaat. De plaat die weer een stukje omhoog gaat. Een stukje, nou 12 plaatsen in één keer. Het is de snelste van deze week in handen van Gavin DeGraw en Soldier. In de vijfde week gaat hij omhoog van 21 naar 9. and slow when the world's spinning out of control. Afraid of what they might lose, might get scraped or they might get bruised. You could beg them what's the use? That's why it's called a moment of truth. Suicide is killing me. You're getting into my head, you're like a guillotine. You've got me gasping for air in your vicinity. And now you're saying some things that you don't really mean. This really mean. How the hell am I caught up in between? Devil's advocate, trying not to intervene. Putting up a front ain't a thing to me I swear it has gotta be the worst position to be in, being I guess you feel like you've been ignored And your perfect picture turned into a jigsaw Cause when you're around me you get a little withdrawn And we just can't seem to find time to sit and talk I know she isn't sure Ah, uh, what happens when the hourglass of love runs out? Under one roof and one house And everything becomes so cold Baby, that's the only thing I wanna know down Why you acting like a kid up in the playground? If you got something on your mind, why don't you lay it out? Feels like the end of us is coming any day now Any day, I thought we'd never separate I could be destroyed but not defeated and it's Hemingway You know it's probably for the best anyway Cause my suspicious mind was burying your jealous face Let's go our separate ways uh, What happens when the hourglass of love runs out? Under one roof one house and everything becomes so cold, cold. Baby, that's the only thing I wanna know happens when the hourglass of love runs out Within four walls and one house And everything becomes so cold Baby, that's the only thing I wanna know Tell me the reason why week maakte de al grote stappen van 22 naar 13 en nu zelfs van 13 naar 5. Geronimo gaat in de achtste week dus weer flink omhoog. Daarvoor Tini Tempa en Esther ook acht weken in de lijst met eh, Love Suicide. En Love Suicide doet het ook goed hoor, van 16 naar 6 toe. Een plaat die vorige week net aan de top 10 kwam, die is van de Studio Killers. Deze week gaan er nog eens vijf plaatsen vanaf. De nummer 4 van deze week is in handen van de Old to the Bouncer. Ah. te blijven. En dit is hem. Op nummer 3 blijven zitten Coldplay in Charlie Brown. 9 weken in de lijst en nog steeds dus op nummer 3. Maar voor de Studio Killers en de O to the Bounce in de zevende week zakken zij, of zij, zakken, nee, stijgen zijn van 9 naar 4. Nog twee platen te gaan, de nummer 1 en de nummer 2 van vorige week. Die hebben gedaald van positie, nu dus op 2, de nummer 1 van vorige week. Katy Perry, the one that got away. Summer after high school when we first met, we make out That Got Away. Ook de nummer one Got Away, want ze zak deze week van 1 naar nummer 2 toe. Katy Perry, 10 weken alweer in de lijst. Hebben we nog één plaat voor je, dat is de nummer 1 van Europa. 9 weken lang heeft ze erover gedaan, maar nu staat ze eindelijk bovenaan die lijst. Vorige week dus net op 2, nu op 1. Het is Adele en de Turning Tables. Close enough to start Tables. In de negende week dus omhoog van 2 naar 1. Katy Perry, The One That Got Away, staat 10 weken in de lijst. slips away, never slips away.